Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Turkse autoriteiten onderzoeken of verdelgingsmiddelen hebben geleid tot de dood van een Duitse moeder en haar twee kinderen. Afgelopen week in een hotel in Istanbul. Aanvankelijk werd een ernstige voedselvergiftiging genoemd als mogelijke doodsoorzaak. Maar nu wordt er ook gekeken naar de chemicaliën die het hotel onlangs had gebruikt tegen ongedierte. Twee andere hotelgasten hebben zich inmiddels ook gemeld met klachten. In het onderzoek zijn gisteren nog drie mensen aangehouden. In totaal zitten nu zeven mensen vast. Mensen die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval... kunnen voortaan met elkaar in contact komen via een nieuwe site van slachtofferhulp. Via die site, jij was daar ook, kunnen slachtoffers, nabestaanden... omstanders en hulpverleners worden gekoppeld... maar alleen als beide partijen dat willen. Volgens slachtofferhulp kan het bijvoorbeeld slachtoffers van een aanrijding helpen... als ze beter weten wat er is gebeurd. De A58 bij Tilburg is nog altijd dicht na een dubbel ongeluk. Een vrachtwagen botste vanochtend vroeg op een personenauto. Om de bestuurder van de auto te bevrijden werd een brandweerwagen ingezet... en waren een paar rijstroken dicht. Een automobilist miste of negeerde de rode kruisen... en botste op de brandweerauto. De drie inzittenden van die tweede auto raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Bondscoach Dick Advocaat is dinsdag niet bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Curaçao. Vanwege familieomstandigheden is hij terug in Nederland, meldt de voetbalbond van Curaçao. Het team van het eiland speelt dinsdag een cruciale wedstrijd tegen Jamaica... en kan zich voor het eerst in de historie plaatsen voor het WK voetbal. Het weer, eerst nog overal bewolkt en zo nu en dan wat regen.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 Cause when last I saw you, your hair didn't look just right. get myself some bricks, Lord, to build my chimney high-yo. I'm gonna get myself some bricks, Lord, to build my chimney high-yo. To keep my neighbor's tomcat from putting out my fire. CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb alle muziek vandaag uitgekozen en ga ik presenteren. Ik heb klaarstaan Eddie Condon en Bud Freeman. Maar eerst, wie was de opening van het tweede uur? Dat was Pee Wee Russell met Serenade to a Shylock. Serenade to a Shylock. En wat is een Shylock? Ik heb het even opgezocht, want ik wist het ook niet. Een Shylock is ehm, een vertaling eigenlijk van een Joodse geldschieter... uit een stuk van Shakespeare. En het wordt ook gebruikt vaak als de term voor een woekeraar... of een geldschieter. Goed. Eddie Condon en Bud Freeman van de Complete Commodore and Decca Sessions. Carnegie Drag. Condon en Bud Freeman met de Carnegie Track. Ik heb klaar liggen Billie Holiday. Het komt van een eh, opnieuw een verzamelalbum Lady Day... de Complete Billie Holiday on Columbia. En daarvan ga ik draaien It's Like Reaching for the Moon. Billie Holiday. Holiday met It's Like Reaching for the Moon. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen heet Fever. En toen ik het in het eerste uur een vierluik van uh, My Philly Valentine aan het samenstellen was... dacht ik, kan ik dat ook doen voor Fever? Dat was wat lastiger, want ik had in mijn collectie eigenlijk maar, eh, maar twee vertolkingen van het nummer Fever. En die heb ik dan ook maar meegenomen. En het eerste is van Shirley Horn. Het komt van eh, het album The Swinging Shirley Horn... Jazz Club uit 2009. En het tweede nummer komt van Eva Cassidy, Nightbird. Eva Cassidy, de zangeres die helaas veel te jong is overleden... dankzij een auto-ongeluk, als gevolg van een auto-ongeluk...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 Als u eens een keer een eh, idee heeft voor een eh, luik op een bepaald nummer... laat het me weten. U kunt me bereiken hier in de studio live natuurlijk, kunt me bellen. Eh, maar u kunt ons ook bereiken via Facebook. We hebben van ZFM Jazz een eigen pagina. Dus daar kunt u naar zoeken en een berichtje achterlaten aan een van ons. En dan kunnen wij er iets... kijken hoe we het kunnen gaan invullen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van uh, Koreaanse, de Zuid-Koreaanse jazzzangeres en componiste Song Ji Jeon. Zij heeft klassieke compositie in, uh, in Graas eh, en jazzzang in Basel gestudeerd... en ging verder aan het Berklee College of Music in Boston. Zij heeft een aantal eh, albums opgenomen en in 2023 werd zij uitgekozen om... gekoppeld te worden aan een internationaal erkende artiest. En dat was Diane Reeves. En daar is ze verder gegroeid. Afgelopen zomer trad ze op op het Sea Jazz Festival. Ik heb een nummer uitgekozen van een eerder album. het album heet Home uit 2022. Waarop zij samenspeelt met Vinicius Gomez, Song Yeon. En het nummer heet Milonga Gris. Nurcatur Zuid-Koreaanse jazzzangeres en componiste. Ik ga verder met opnieuw een eh, nieuw talent. Ik was op North Sea Jazz Festival deze zomer... en toen kwam ik in een klein zaaltje tegen Julia Campiche. Zij is een Zwitserse harpiste... en ze maakte ja, hele melodramatische, eh, maar prachtige muziek. En ik heb een album gevonden van haar, You Matter, uit 2022. En daarvan ga ik draaien Lies. Julia Campiche. Zwitserse harpiste Julia Campiche. Daar gaan we denk ik nog veel meer van horen. Hoogste tijd om het tempo wat op te schroeven en naar een heel andere stijl te gaan. Benny Carter hebben klaarstaan met A Walking Thing. Thank you. Van Walking Thing door Benny Carter gaan we naar Walking Out Blues door Art Pepper. Thank you. met Walking Out Blues. Ik ga verder met ehm, opnieuw een eh, nummer van Shirley Horn... van datzelfde album wat ik eerder draaide. Uh, de Swinging Shirley Horn Jazz Club uit 2009. Big City... There's no place on earth that I Just show me some bright lights, big cities for me. I'll visit the country, I'll sail on the sea. Just give me some bright lights. Dat was Shirley Horn met The Big City. Het volgende nummer wat klaar staat is van Lester Young... samen met het Count Basie All-Star Octet, Dickie's Dream. Count met Dickie's Dream en Lester Young. Het laatste nummer wat ik klaar heb liggen is van het Wessel Ilken combo. En het nummer heet Jeepers Creepers. En ik ben dus gaan opzoeken eigenlijk de, eh, op de Wikipedia-pagina van Wessel Ilken wie hij was. En dan ontvouwt zich een heel interessant verhaal. Hij... Ehm, eh, zijn moeder werkte bij de VARA, daar traden de Ramblers op. En de drummer van die band die gaf hem uh, lessen dat ging niet zo heel lekker, dus hij eh, ging eigenlijk zelf verder. Hij wilde eigenlijk golfinstructeur worden, maar de muziek trok hem meer. In de Tweede Wereldoorlog probeerde hij eh, te ontsnappen via Zwitserland naar, eh, naar Engeland. Dat lukte niet. Hij kreeg een aandoening aan zijn blaas en daar heeft hij veel last van gehad. Later, na de Tweede Wereldoorlog, begon hij te werken bij het orkest van Piet van Dijk... en leerde toen Rita Reis kennen en ze trouwden. En hij ging mee met haar in de optredens. Eerst als de man van, maar toen de drummer ziek werd... toen nam hij plaats achter het slagwerk. En hij ging zelfs mee naar optredens in Noord-Afrika. En met zijn combo is hij, eh, is hij verder gegaan. Naast de muziek is hij ook nog een uh, eh, begnadigd watersportfanaat. Ehm, eh, uh, en met name in de waterskiwereld is hij, is toch hij een grote geworden.